Dielketeert samen met het NOS Journaal. Dat aan de terreurgroep wordt gelinkt staat een verklaring. De dader van de aanslag liet de afgelopen dag het strand op en begon om zich heen te schieten. Zeker 37 mensen kwamen om het leven, onder wie Britten, Duitsers en mogelijk Belgen. Volgens ooggetuigen was de man verkleed als badgast. De politie heeft hem doodgeschoten. De Tunesische regering heeft aangekondigd 80 moskeeën te sluiten... Het gaat om moskeeën waarin mensen worden aangezet tot geweld en waar de staat geen controle over heeft. Minister Koenders waarschuwt dat Nederlanders in Tunesië extra alert moeten zijn. Waakzaamheid is zeer geboden, overal, benadrukt de minister. Hij adviseert iedereen de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten te houden. Op dit moment wordt reizen naar het gebied in Tunesië niet afgeraden. Wel moeten vakantiegangers uit de buurt blijven van overheidsgebouwen, moskeeën en synagogen en plaatsen waar veel mensen zijn. In Rotterdam is iemand op straat doodgeschoten. Dat gebeurde op de Buitenhofstraat in Rotterdam-West. Volgens de politie is er een aantal keer geschoten. Buurtbewoners spreken van zeker tien schoten. Daarna zouden meerdere mensen zijn weggerend. De politie is met onder meer een helikopter naar hen op zoek. En de politie heeft een van de twee voortvluchtige Amerikaanse gevangenen doodgeschoten. Het gaat om de 48-jarige Richard Matt, die drie weken geleden met een medegevangene ontsnapte uit een zwaar beveiligde gevangenis in de staat New York. Zijn handlanger is nog spoorloos. Na hun spectaculaire ontsnapping begonnen honderden politiemensen aan een zoektocht naar de twee. Ze zijn allebei veroordeeld wegens moord. Het weer vannacht in het hele land kans op buien. Het koelt af tot 15 graden.